Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Afgelopen nacht heeft een record aantal mensen bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel buiten moeten slapen. Volgens het COA waren het er 250 tot 300, het hoogste aantal in jaren. Ze kregen slaapzakken van het Rode Kruis. Ook vandaag is het weer druk in Ter Apel. Het COA zei eind van de middag dat er druk naar slaapplekken wordt gezocht. Het is nog niet duidelijk of dat voor iedereen lukt. De eerste dag van de wandelvierdaagse van Nijmegen op dinsdag is geschrapt vanwege extreme hitte. Het kan dan 39 graden worden. Volgens de organisatie is dat niet alleen voor de wandelaars gevaarlijk. Ook voor de vrijwilligers en medische teams zijn zulke hoge temperaturen niet verantwoord. De vierdaagse van Nijmegen gaat nu woensdagochtend van start. Een man uit België is tijdens de Gentse feesten om het leven gekomen... waarschijnlijk nadat hij in het water was gegooid. Zijn lichaam werd vanochtend gevonden. Belgische media melden dat hij door twee mannen voor de grap... bij zijn handen en voeten werd gepakt en in het water werd geslingerd. De daders zijn gevlucht. De 15e etappe in de Tour de France is geëindigd in een massasprint. In Carcassonne kwam de Belg Jasper Philipsen als eerste over de finish... gevolgd door Wout van Aert en Max Pedersen. Voor Steven Kruiswijk van Jumbo-Visma is de Tour voorbij. Hij kwam ten val en werd naar het ziekenhuis gebracht... vermoedelijk met een gebroken sleutelbeen. Ook gele truitdrager Jonas Vingegaard viel onderweg... maar kon verder en blijft leider in het algemeen klassement. Op de WK Atletiek in de VS is Abdi Nageye er niet in geslaagd om een medaille te winnen. De Nederlander liep lange tijd in de kopgroep, maar moest een kilometer voor de finish opgeven en stapte uit de wedstrijd. Het goud ging naar de Ethiopiër Tola, die de ruim 42 kilometer aflegde in 2 uur 5 minuten en 35 seconden. Dat was de snelste tijd ooit op een WK. Het weer. Het blijft vanavond zonnig met weinig wind. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen wordt het tropisch warm. In het zuiden kan het 35 graden worden.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 En voor tijd dat jij uit mijn kop gaat En ik mijn OVK niet meer oplaat. Maar wat jij niet weet is dat ik nog steeds er is schijn opbouw als een koplamp En nu zit ik hier all day Aan het eind van sport 2 Waar ik jou verloren had, oh is vertrokken met mijn hart op Centraal Station.